Jan van der Putten met het NOS-journaal. Politie tot vijf jaar cel. Dat is ook de straf die het OM had geëist. De 31-jarige oud-politieagent verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen... en verdiende daar volgens justitie veel geld mee. Volgens de rechter heeft hij het aanzien van de politie ernstig geschaad... en heeft hij het onderzoek naar criminelen ernstig gefrustreerd. Mark M. ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Dat hij ruim 28.000 keer vertrouwelijke gegevens opzocht over politieonderzoeken... zou hij als hobby hebben gedaan. Het geld dat hij ontving zouden leningen zijn geweest. Het verhoor van Sonja Holleder in de rechtszaak tegen haar broer Willem hoeft niet achter gesloten deuren plaats te vinden. De advocaat van Sonja had gevraagd haar zonder pers en publiek te verhoren uit veiligheidsoverwegingen. De zussen zouden worden bedreigd. Volgens de rechter is dat niet aannemelijk gemaakt. Ook worden hun stemmen in de rechtszaal niet vervormd. Hun stemmen zijn al bekend bij het grote publiek, zegt de rechter. Dat geldt niet voor Sandra den Hartog, Holleders ex. Haar stem zal wel worden vervormd. Het verhoor van Sonja Holleder is nu bezig. Ze zit wel buiten het zicht van haar broer. Er is nog veel onduidelijk over het vliegtuigongeluk in Iran. Vanochtend meldde een overheidsfunctionaris op de Iraanse staatstelevisie dat het wrak was gevonden. Reddingswerkers zouden het wrak in de bergen op 3500 meter hoogte hebben bereikt. Maar de Iraanse minister van Verkeer is veel minder stellig. Die zegt dat er eigenlijk niets bekend is over het ongeluk. De minister spreekt van een enorm raadsel. Aangenomen wordt dat alle 65 mensen aan boord zijn omgekomen. Dan nog het weer, bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Morgen droog en wat zon, ook dan een graad of 6.